met het NOS-journaal. Qatar wil pas weer onderhandelingen tussen Israël en Hamas faciliteren... als Israël excuses aanbiedt voor de aanval op Hamas-leden in het land. Dat schrijft de Amerikaanse nieuwsite Axios. Volgens bronnen heeft Qatar die boodschap overgebracht aan de Amerikaanse minister Rubio... bij zijn bezoek aan het land deze week. Bijna twee weken geleden schoten Israëlische straaljagers raketten af op een gebouw in Qatar... waar Hamas-leiders zouden verblijven. Daarbij kwamen vijf leden van Hamas en een plaatselijke militair om. Na de aanval trok Qatar zich terug uit de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. De Britse premier Starmer gaat vandaag aankondigen dat het Verenigd Koninkrijk de Palestijnse staat gaat erkennen. Dat meldt de BBC. De Britse krant The Times schreef eerder deze week al dat Starmer dat van plan was. Maar volgens de krant stelde hij het uit tot na het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan het VK deze week. Trump is tegen het erkennen van de Palestijnse staat omdat hij vindt dat het een beloning voor Hamas zou zijn. Starmer zei in juli al dat hij overwoog om de Palestijnse staat te erkennen. In de straat in Vlissingen zijn vannacht drie mensen gewond geraakt bij een explosie. Ze hadden verwondingen door glasscherven. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. De anderen zijn ter plaatse behandeld. Vier woningen in de straat zijn zwaar beschadigd geraakt door de ontploffing. Er is nog niemand opgepakt. In Amerika is de Amerikaanse zanger en gitarist Sonny Curtis overleden. Curtis zat met zanger en gitarist Buddy Holly in de band The Crickets... maar werkte ook veel met andere artiesten. Vooral zijn nummer I Fought the Law werd internationaal bekend... met name door de versie van punkband The Clash... Sonne Curtis was 88 jaar. Het weer, het is nu overwegend droog. Het waait flink eh, vanuit het zuidwesten. Op de Wadden kans op zware windstoten. Vanmiddag zon, wolken en een bui. En het wordt rond de 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 en ga ik het natuurlijk ook presenteren. Ik heb een eh, willekeur aan artiesten meegenomen. Moderne, maar ook wat oudere artiesten. En, ehm, veel orkesten vandaag. Ik krijg straks ook een gast in de studio. Die houdt erg van big bands. Daarom ook veel orkesten vandaag in de uitzending. Ik ga beginnen met ehm, Jan van Duiker en Marcel Veenendaal. Zij hebben in 2024 eh, een plaat opgenomen. Dat heet A Love on Field. Ik heb ze laatst gezien in het Concertgebouw in Amsterdam. En dat was heel goed. En natuurlijk is, eh, Jan van Duiker een eh, fantastische trompetist gaat, gaat u luisteren naar Mi Amore, Jan van Duiker en Marcel Veenendaal. I hide my despair Jan van Duikeren en Marcel Veenendaal. Mocht u het niet weten, Marcel Veenendaal is de zanger van Direct, een popband. Nou, deze combinatie met Jan van Duikeren, ik vind hem heel mooi... en ik hoop dat ze nog veel meer albums gaan maken. Ik ga verder met een andere trompetist, Ruby Bruff. Ik heb een opname gevonden waarin hij samenspeelt met Buddy Tate... en de Newport All-Stars. En het nummer heet Body and Soul, Ruby Bruff. Ruby Broth en Buddy Tate. Ik ga verder met Sonny Rollins. Die is al een tijdje niet voorbij gekomen. En ik heb een eh, heerlijk nummer klaar liggen. Dat heet Roundabout Midnight. Sonny Rollins. Sonny Rollins met Roundabout Midnight. Ik ga verder met Teddy Wilson. Teddy Wilson is een eh, jazzpianist. In eh, zijn jeugd studeerde hij piano, maar ook viool. En hij begon daarna te spelen in de bands van eh, Chick Webb, maar ook Louis Armstrong. In 1933 ging hij richting Benny Carter... en in 1935 ging hij over naar een band met Benny Goodman. En later kwam daar ook nog eens Lionel Hampton bij... en zo werd Teddy Wilson eigenlijk de eerste zwarte muzikant... die samenspeelde met blanke collega's. Hij speelde nog met vele andere artiesten samen in de jaren 30 en 40. Hij maakte meer dan 50 albums. Hij speelde onder andere nog met Billie Holiday en eh, Lester Young... Roy Eldridge en Ben Webster samen. Het nummer wat ik heb eh, klaarstaan heet Blues for Daryl... en het komt van het album I Got Rhythm uit 1957. met Blues for Daryl. We gaan een sprong maken in de tijd. We gaan naar 2002. Stefano Di Battista, een saxofonist. Hij heeft een, ehm, zijn derde album gemaakt voor Blue Note Records. Het heet eh, About Roma. En natuurlijk eh, staat zijn, al zijn muziek dan in het teken van Rome. Hij speelt hierop samen met Eric Legini op piano... Rosario Bonacorso op bas en André Ceccarelli op drums... En ze worden vergezeld door het uh, eh, symfonieorchestra van eh, Radio Frankrijk, Radio France... die een, eh, ja, de mooie accenten en motieven ernaast zet. Het nummer heet Anastasio. Stefano Di Battista. Fano Battista met Anastasia. Ik ga verder met een eh, ja, andere geweldige trompetist. Vorig jaar kwam er een album uit. Het bleek al een tijdje op de plank te liggen. De naam is Roy Hargrove. Hij is helaas overleden. Ik heb hem eh, een aantal keren gezien in eh, Den Haag. Onder andere op het North Jazz. En ja, geweldige muzikant was hij. En dat nummer wat op de plank lag en dat album wat op de plank lag... het album heet Grande Terre en het nummer heet Kamala's Dance... Roy Hargrove. met Kamala's Dance van het album Grande Terre. Ik ga verder met eh, twee artiesten weer een stukje terug in de tijd. Ben Webster en Oscar Peterson. Het album heet Ben Webster meets Oscar Peterson en het nummer heet This Can't Be Love. In Webster en Oscar Peterson. Dit nummer duurt iets te lang, dus ik ga het ehm, eh, stoppen. Ik heb namelijk een eh, heel leuk vierluik klaar liggen. Ik eh, doe dat wel eens meer, een drieluik of een vierluik... van een bepaalde titel in de jazz... en zoek ik allerlei verschillende uitvoeringen daarbij. Vandaag gaat het over het nummer... It Don't Mean A Thing If It Ain't Got That Swing. En de eerste uitvoering die ik heb staan is van Django Reinhardt. Vervolgens ga ik gelijk door met Annie Ross en Gary Mulliken, En dan ga ik door met Roy Eldridge en als laatste Ernie Wilkins. It don't mean a thing if it ain't got that swing.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 Just give that rhythm everything you've got. Well, it don't mean a thing if it ain't got that swing. It don't mean a thing if it ain't got that swing do I do I do I do I do I do I do I do I It don't mean a thing. All you've got to do is swing. Sugar do it up, skid up, do bop, do bop, do bop, do bop, bow. Makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you've got. Well, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I do I do I do I do I do I do I do I do I do I do I do I do I do I do I do I if you ain't got a swing. Beep dee dee boo, bop do be dee boo doo doo dee dee doo. It don't mean a thing. got to do with them. Shibby doo dee doo doo doo dee dee doo doo doo dee doo dee bop da bop doo dee. It makes no difference if it's sweet or odd. dee doo. oh, bop, doo. doo doo. doo doo, doo doo doo doo doo doo doo My boy. doo. doo, doo, doo doo. if you ain't got that swing. Oh, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Don't mean a thing if you ain't got a swing, baby. luistert naar Ernie Wilkins en his orchestra met It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing. Dit is wel het laatste nummer van het eerste uur van ZFM We zijn natuurlijk zo direct terug na het nieuws van 11 uur. Met nog veel meer mooie muziek. Blijf vooral luisteren. Eh, ja, deze uitvoering was korter dan ik had eh, verwacht. Dus ik ga gewoon nog een klein stukje van het volgende nummer draaien... wat we na het nieuws van 11 uur hebben.